Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat Syrië is ontvlucht is opgelopen tot 1 miljoen. Die schatting komt van VN-organisaties UNICEF en UNHCR. Ze spreken van een beschamende mijlpaal. Het conflict in Syrië duurt nu drie jaar. De helft van de vluchtelingen bestaat volgens UNICEF en UNHCR uit kinderen. Drie kwart is jonger dan elf. De meeste komen terecht in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte. Vaak vallen ze in handen van mensenhandelaren, worden ze seksueel misbruikt of worden ze slachtoffer van een kindhuwelijk. President Obama heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten opdracht gegeven de mogelijke gifgasaanval in Syrië te onderzoeken. Het Witte Huis zegt ontsteld te zijn over de berichten dat honderden mensen zijn omgekomen. De invloedrijke republikeinse senator John McCain zegt tegen CNN dat de VS niet langer moet wachten en de Syrische luchtmacht moet bestoken met raketten. Gemeenten kopen met enige regelmaat lastige WOP-verzoeken af, dat schrijft de Volkskrant. Sommige mensen gebruiken de wet openbaarheid van bestuur als inkomstenbron vanwege de wettelijke boeteclausule. Als een gemeente niet op tijd reageert op een WOP-verzoek, kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding. Bedragen kunnen dan oplopen tot boven de 1000 euro. Een aantal gemeenten biedt mensen die onzinnige verzoeken doen nu rond de 300 euro als ze afzien van hun recht op informatie. Israël heeft een raketbasis van militanten in Libanon gebombardeerd. Volgens het leger was het een vergelding voor de raketaanval van gisteren op het noorden van Israël. Van de vier raketten kwamen toen drie de grens niet over. De vierde werd onderschept en veroorzaakte lichte schade. In het zuiden van Libanon zitten veel strijders van Hezbollah en van radicale Palestijnse groeperingen. Het weer nog. Eerst kans op een mistbank, verder zonnige periode en het wordt 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.